Clemens Peters met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken honderden meldingen ontvangen van Nederlanders op Lombok en van hun familieleden. Voor zover bekend zijn er bij de zware aardbeving van gisteren geen Nederlanders gewond geraakt of omgekomen. Op het vliegveld van Lombok is het een enorme drukte. Toeristen willen massaal weg na de nieuwe aardbeving van gisteren. Luchtvaartmaatschappijen AirAsia en Garuda hebben aangekondigd dat ze extra vluchten inzetten om de toeristen van het eiland te krijgen. In een hotel bij het vliegveld van Lombok is een steunpunt ingericht voor EU-burgers. Bij de aardbeving van gisteren zijn op Lombok zeker 91 mensen omgekomen. Steeds meer techbedrijven weigeren podcasts van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Na Facebook, YouTube en Spotify heeft nu ook Apple bijna alle podcasts van Jones en zijn mediabedrijf Infowars verwijderd. Alex Jones ligt al lange tijd onder vuur. Hij beweert bijvoorbeeld dat de Democratische Partij plannen had om op onafhankelijkheidsdag een burgeroorlog te beginnen. De VVD ontkent dat Tweede Kamerlid Van Haga niet met de media mag spreken, zoals het tijdschrift HP De Tijd meldde. Het Kamerlid ligt onder vuur omdat hij zich als verhuurder van panden in Amsterdam niet aan de regels heeft gehouden. Volgens HP De Tijd wilde Van Haga zijn verhaal daarover doen tegen het blad, maar mocht dat niet van de VVD-fractieleiding. Een woordvoerder van de VVD zegt nu dat dat niet klopt en dat Van Haga in overleg met de partijleiding zelf heeft besloten om geen interview te geven. PostNL blijft last houden van de dalende hoeveelheid briefpost. In het tweede kwartaal leed het bedrijf een verlies van 1 miljoen euro... tegen 29 miljoen euro winst een jaar eerder. De hoeveelheid pakketten nam wel toe, maar dat was niet genoeg... om het verlies aan briefpost te compenseren. PostNL probeert aan alle kanten het tijd te keren. Postzegels worden duurder, brievenbussen worden weggehaald... maar de kostenbesparingen gaan langzamer dan gepland. Het weer. Zonnig en droog en op de meeste plaatsen tropisch warm. Het wordt maximaal 34 graden. Morgen kan het in het zuiden en oosten ruim 35 graden worden. Later op de dag is er wel kans op onweer.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 Are you with me? margaritas, watch blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? See, I love the nightlife, yes I do, it's so To a remote island, these are my tô para trás.